Dikter Hark met het NOS Journaal. In Amsterdam is de rechtszaak tegen Geert Wilders hervat... nadat de rechter een verzoek van advocaat Bram Moskowitz... om het OM niet ontvankelijk te verklaren, heeft afgewezen. Volgens Moskowitz kon Wilders geen eerlijk proces krijgen... toen het gerechtshof opdracht gaf om hem te vervolgen. Verder vond hij dat getuige Hans Jansen op een diner... door raadsheer Schalke was beïnvloed. Maar de rechters zijn het niet met Moskowitz eens. In de Pakistanse stad Karachi hebben militairen zo'n 20 zwaar bewapende Taliban-strijders na een urenlange actie uitgeschakeld. Twaalf militairen kwamen daarbij om het leven. Onbekend is hoeveel Taliban-strijders werden gedood. De Pakistanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist uit wraak voor de dood van Osama Bin Laden. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens over extra maatregelen tegen Syrië. President Assad en een aantal hoge functionarissen mogen niet meer reizen naar landen binnen de EU. Daarnaast worden al hun tegoeden op Europese banken bevroren. Bij burgerprotesten tegen het regime in Syrië zouden al meer dan 850 betogers zijn omgekomen. Deskundigen verwachten dat een deel van de aswolk boven IJsland vanavond het luchtruim van Schotland bereikt. De as komt van een vulkaan die dit weekend op IJsland uitbarstte omdat dat probleem kan, problemen kan opleveren voor vliegtuigen is het internationale vliegveld bij Reykjavik gesloten. Maar doordat de aswolk richting Atlantische Oceaan wegdrijft gaat de luchthaven waarschijnlijk later vandaag weer open. Een major van het Belgische leger die in Afghanistan dient is naar huis gestuurd omdat hij in een dronken bui Duitse militairen heeft aangevallen. Volgens Belgische media was de major boos omdat hij geen wijn meer kreeg van een Duitse collega. Daarop sloeg hij een van de Duitsers en greep naar zijn wapen. De Belgische major wordt voorlopig niet meer uitgezonden. Het weer is zonnig, temperatuur aan de noordwestkust 17 graden, in het binnenland een graad of 21.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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's knife. He's all over primetime news. Mary's got the same size pants as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stolen. Oh, now we'll never know. the camera said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been there when the maybe cold the fuck, he might've stayed at home playing angry chords.